Martijn van week met het NOS-journaal. De prins Philip is opgenomen in het ziekenhuis. De man van koningin Elisabeth heeft een blaasontsteking. Het lijkt erop dat hij die heeft opgelopen tijdens de botenparade op de Theems gisteren. Die verliep in koud en regenachtig weer. De 90-jarige prins mist nu de rest van de festiviteiten rond het diamantenjubileum van zijn vrouw. Elisabeth zit 60 jaar op de troon. Vanavond wordt het vierdaagse feest afgesloten met een popconcert bij Buckingham Palace. De koningin is van plan dat gedeeltelijk bij te wonen. Het is de bedoeling dat ze een van de ruim 4000 bakens ontsteekt die in Groot-Brittannië en de andere gemene bestlanden worden aangestoken ter ere van haar jubileum. Premier Rutte wil nu geen discussie voeren over het masterplan voor de eurozone dat EU-president Van Rompuy heeft aangekondigd. We moeten nu problemen oplossen en ons niet verliezen in structuurdiscussies over de toekomst van Europa, zei Rutte. De premier wil eerst dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. En dan groeien de eurolanden meer naar elkaar toe, aldus Rutte. Van Rompuy zegt dat zijn plan moet zorgen voor een versterking van de economische en monetaire unie. Na de presentatie in juni moeten de Europese leiders vaststellen hoe ze dit willen bereiken. De internationale gemeenschap moet beslissen wat er nu moet gebeuren met het vredesplan voor Syrië. Dat zei VN-bemiddelaar Annan in reactie op de aankondiging dat de Syrische rebellen zich niet langer gebonden achten aan het staakt het vuren. Annan zei verder dat hij weinig ziet in verlenging van de waarnemersmissie. Die is er al enige weken, maar staat machteloos. Ze kan alleen rapporteren dat het geweld aanhoudt, ondanks het vredesplan. Het plan werd in februari van kracht, maar de regeringstroepen en opstandelingen hebben zich er niet aan gehouden. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft gezegd dat Annans vredesvoorstel het enige plan voor Syrië blijft. Een gewapend ingrijpen is volgens Ban niet aan de orde. Het weer vanuit het noordwesten opklaringen, maar ook nog een enkel buitje. Vannacht vrijwel overal droog en kans op mist. Morgen overdag zon en wolken en in het oosten kans op een bui en dan wordt het 15 tot 18 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De avondspits is voorbij, maar er zijn wel twee ongelukken gebeurd. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag staat tussen Bodegraven en Knopend Gouwen 6 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. Het verkeer richting Den Haag kan beter omrijden via Alfa aan de Rijn over de N11 en de A4. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen het Knopend Everdingen en Noorderloos 8 kilometer.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 Welkom bij deze uitzending van Muziekurier. Nog een uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En dit is ook weer zo'n bekende, hè? Dit stamt uit 1983. Ik kan me nog herinneren dat ik het gekocht heb op een LP en later op een CD. Here Comes the Rain Again. En natuurlijk van de Eurythmics, hè? van de CD, LP Touch. Deze dame heeft jarenlang in een viermansformatie gezongen. Een formatie uit Zweden. Dan heb ik het over ABBA. Agneta Velsorg, na de ABBA-periode, zei ze van... ik ga het eens even solo proberen. Geen één van vieren hebben ze een echte solo-carrière kunnen ontwikkelen. Maar ze zong niet onverdienstelijk hoor. En zeker niet in de Heat is On. Het werd de nummer 2 in onze top 40 lijsten. Heeft u dat ook wel eens als u eh, aan het werk bent, dat u bij uzelf denkt van nou een lekker kopje koffie zou er beslist wel ingaan. U gaat naar de automaat en dan denkt u bij uzelf van hmm, dat is lekkere koffie, maar dan duurt het toch nog even voordat die aanslaat hoor, die koffie. En daar heeft eh, een zeker Andrew Vladek een nummer over geschreven op zijn cd The Wheel, die hij uitbracht in 2009. Waiting for the coffee to kick in. Last night I got hammered But today I woke up nailed Baby, I don't want to fail you What can I do? My whole world's in spin I'm just waiting for the coffee to kick in Last night I got ripped But today I woke up torn Baby I don't want to mourn for you I am through But you got a very thick skin I'm just waiting for the coffee to kick in Oh I'm waiting yeah, I'm waiting. My hands, they're shaking. No, it won't be long. I'm just waiting for the coffee to kick in. night I got toasted But today I woke up burned Baby, I don't want to yearn for you I am true and that's where I'll begin just waiting for the coffee Waiting for the coffee I'm just Waiting for the coffee to kick Weer ons eh, Nederlands nachtegaaltje, hè? Ilse de Lange, de Great Escape, zo heet het eh, nummer. En eh, ja, het is de titeltrek van haar laatst verschenen cd. Het wordt tijd dat ze weer eens een keer eh, een, nieuwe cd gaat uitbrengen, deze dame. Ik was bij een bevriend eh, radiopresentator uit Hilversum en eh, hij zei tegen mij van... Luister eens, heb je een grote tas bij je? Want ik heb weer een aantal cd's voor je die ik dubbel heb gekregen. Eentje daarvan was Amar Sundi Sadaka, zo heet de cd. Prachtige muziek. Het is een, een Afrikaanse jongeman die muziek brengt op verschillende stijlen. Onder andere in Hanai J and how muziek eh, van deze jongeman, deze Amar Sundi. Het is een, eh, een man die eh, ja, hier in Nederland eigenlijk helemaal niet bekend is. En dit is zijn eerste cd die hij hier in Europa heeft uitgebracht. Er staan maar liefst 14 tracks op en ik zal u binnenkort nog wel eens meer van deze jongeman laten horen. En dit kennen we allemaal. Nena, nou, ook weer zo'n eh, zo'n nummer uit de jaren 80, hè? begin jaren, eind jaren 80. Toen waren zij wereldberoemd met eh, dit nummer. Het ging over de oorlog die eigenlijk nooit eh, gewonnen zou kunnen worden. En waarom gingen alle generaals, alle ministers, alle staatshoofden dan toch nog beginnen om een oorlog, een oorlog beginnen om te proberen zoiets te winnen. Sue van Rens is een dame hier uit Nederland, schrijft haar eigen liedjes allemaal. soort eh, promo-cd'tje uitgebracht met daarop eh, zes nummers, waarvan er vijf door haar zelf geschreven zijn. Eentje heeft ze laten schrijven door Julie Miller, want dat is haar grote inspiratiebron, zegt ze zelf. Ze noemt de cd Closure. En dit is bandje nummer 2. Misschien een droom voor vele mensen om eens een keer naar New Orleans te gaan, want daar zit ook veel muziek mensen gaan heel graag naar New York. Nou, ik vind eh, België al nou ver genoeg soms hoor. En dan heb ik het natuurlijk over een weekendje. Hè? Want voor de grotere vakanties ga ik zoals u weet regelmatig naar Frankrijk. Maar het goede doel blijft steken in België. daar zijn ze zo streng. Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Chili. Kan niet naar Chili, daar doen ze zo eng. kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Paul Mosseri, Eric Philbrook en Alan Walker. Zij luisteren naar de naam The Brilliant Mistakes, maar zij kunnen niet helemaal alleen hoor. Want eh, als zij ergens optreden, dan vragen ze aan Lincoln Schliefer, Mike Viola, John Putman, Mark Schumann en Larry Campbell of ze mee willen gaan op hun tournee om hun muziek te brengen die ze zelf schrijven. The Brilliant Mistakes, zo heet de formatie en dit is Distant Drumming. soldier who died in the desert sand On the day I found my hands You said look at our fine young man On the day I found my Mistakes Distant Drumming, zo heet hun cd die zij nog niet zo gek lang hebben, geleden <laughs> hebben laten verschijnen hoor. En dit applaus, dat geldt voor niemand minder dan Katie Melua. Die heeft een nieuwe cd uitgebracht met daarop allemaal live opnames. Een daarvan is Crawling Up That Hill. train crawling up a hill So I stopped one day to figure it out I quit my job without a shadow of a doubt To sing the blues that I know about My life is just a slow train crawling up a hill just a slow één stukje wat ik gehoord heb van die cd, van die live cd van Katie Mellowa. Maar ik ben wel nieuwsgierig hoor, dus ik ga binnenkort eens naar mijn favoriete platenzaak. En ga daar eens luisteren naar eh, de volledige cd. Pork Belly, rare naam hè, voor een formatie. staat een man op met een hele grote varkenskop op de cd Futures. David Gray produceerde het en het is helemaal voorgeschreven door dezezelfde jongeman, afkomstig uit Canada. Irresistible when I step into the ring. I'm a force that's purely physical, a truly awesome thing. I take off my satin gown, I give the folks a flex. The took me up and down At my trapezius and pecs Sweet daddy Sweet daddy Give you a real sweet fight Sweet daddy Sweet daddy Be a, a big bout tonight You know I used to be a nasty man uh, But now I fight for good I believe it's God Almighty's plan that I do as I should. I'm righteous and invincible. The opposition quakes. They call me Mr. Irresistible. I got what it takes. You want it, sweet daddy? I'm a hero to the young and old. maar hoe? irresistible. Sweet daddy. your sweet loving, baby. I do more than that. You know I think that it's incredible that I actually exist. They call me Mr. Irresistible. So baby, how could you resist? Sweet daddy. I'm a hero to the young and old. Sweet daddy whoa Gonna put you in a sleeper hole, Sweet daddy, yeah A perfect hair and a perfect skin Sweet daddy, Sweet daddy laten we maar in dezelfde stijl verder gaan. Maar nu met Roger Holzheimer. Rough You Heart, zo heet zijn cd. En bandje nummer 3 is I Saw You. you on the street, I knew I should speak. my anyway. I remember when I played my songs, you'd sing.